Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Het moet eenvoudiger worden om te kunnen doorwerken als de AOW-leeftijd is bereikt. Het kabinet wil het verplichte ontslag van 65-plussers schrappen... om te voorkomen dat ervaring verloren gaat. Het is de bedoeling dat de baas en de werknemer er samen uitkomen. Als de werkgever niet wil dat de werknemer doorwerkt... dan moet hij hem actief ontslag aanzeggen. Het kabinet zou dat in 2016 willen invoeren. Het voorstel wordt vandaag besproken. Vijf tot zes miljoen Nederlanders moeten komend jaar rekening houden met een flinke belastingtegenvaller. Ze krijgen een naheffing of een lagere teruggave. Waarschijnlijk is dat zo'n 300 euro. Het kan ook oplopen tot 700 euro. De naheffingen zijn het gevolg van het begrotingsakkoord uit oktober vorig jaar. Wijzigingen daaruit zijn dit jaar niet verwerkt en dat moet dan dus nu volgend jaar gebeuren. Oekraïne krijgt tot zeker eind maart volgend jaar weer gas uit Rusland. Daarover is in Brussel een akkoord gesloten. Europa was bij de onderhandelingen betrokken. Volgens EU-commissaris Uttinger is de overeenkomst een eerste glimp van betere betrekkingen tussen de buurlanden. Rusland draaide in juni de gaskraan naar Oekraïne dicht wegens onbetaalde rekeningen. En sindsdien haalde Oekraïne gas uit onder meer Polen. Maar vanwege de winter die eraan komt heeft het land meer gas nodig. Na een klopjacht van zeven weken is in Pennsylvania een van de meest gezochte criminelen van de VS opgepakt. Het is de 31-jarige Eric Frayne. Hij wordt ervan verdacht dat hij in september een agent doodschoten en een andere ernstig verwonden. Bij de zoektocht zette de Amerikaanse politie zeker duizend agenten in. De man kon worden aangehouden na een tip. Hij is een werkloze survival specialist en wapenliefhebber en hij zag de klopjacht als een spel, zegt de Amerikaanse politie. Het weer. Vandaag geregeld zon. Het is droog. Het is 15 tot 20 graden. Morgen nog iets warmer. En daarna wordt het weer koeler. En ook wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.